Om te voorkomen dat de brand uitbreekt is er een schuimdeken over de nafta gelegd. Vannacht treft de brandweer van Born voorbereidingen voor het dichten van het lek en dat gebeurt bij daglicht. Het nieuwe vogelgriepvirus in China is zeker één keer overgedragen van mens op mens. Het vakblad British Medical Journal meldt dat een Chinese vrouw aan het virus H7N9 is overleden na verzorging van haar zieke vader. De man was naar een markt met pluimvee geweest. Zijn dochter had die markt niet bezocht. Tot nu toe zijn in China ruim 40 mensen aan h 7 en 9 overleden. Volgens deskundigen lijkt het er niet op dat het virus gemakkelijk van mens op mens overgaat. Toch waarschuwen ze dat besmetting in principe mogelijk is en dat grote waakzaamheid is geboden. In Argentinië heeft een explosie in een flatgebouw aan zeker acht mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 60 gewonden en worden mensen vermist. De explosie was in Rosario, de derde stad van Argentinië. In de flat van tien verdiepingen was een gasontploffing veroorzaakt door een lekkende leiding. Het gebouw vloog in brand en stortte gedeeltelijk in. De Amerikaanse automobilist die zaterdag in Los Angeles inreed op een menigte is aangeklaagd voor moord. Hij is ook aangeklaagd voor een aanval met een dodelijk wapen. De man kan levenslang krijgen. Bij het incident op de boulevard van Venice Beach kwam een Italiaanse toerist om het leven. 16 mensen raakten gewond. Het is nog altijd onduidelijk waarom de bestuurder op de menigte inreed. Het weer nog, vannacht op de meeste plaatsen droog. Overdag bewolkt en flink wat regen bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. De Nog Steeds Wakker Muzieknacht. En daar zijn we weer nog steeds, hoe je het ook wil noemen. We zijn nog steeds wakker. We gaan nog even twee uur ontzettend veel goede muziek voor jullie draaien. En eh, wat mij betreft beginnen we daar echt ook direct mee. Sunday Sun, Highly Respected Rebel. She you drew. vrolijk zo vijf over vier binnen. Highly Respected Rebel van Sunday Sun. En een ontzettend leuk bandje uit, eh, uit Utrecht. En eh, niets vermoedend liep ik eh, ongeveer twee dagen later hier weer over de redactie van Radio 1 voor andere werkzaamheden. En toen zag ik ze opeens weer. Alleen toen als, nee. als ehm, begeleidende band van, nou zeker niet tenminste, Laura Jansen. Die was toen te gast. Dat is een, een aardig bijbaantje om te hebben. Zeker, nou, dat lijkt mij ook. Maar zichzelf, op zichzelf maken ze natuurlijk heel erg fijne muziek. En uh, laten we daar gelijk maar mee naar luisteren. I don't wanna lose you now. Dit is uh, Sunday Sun op Radio 1. This situation's really damaging us badly, baby. You and your microscopic ways of judging trivial stuff both want these silly thoughts out of our heads. Come on, come on, come on. Don't wanna lose. don't wanna lose you now. I don't wanna lose you now. I may have said some things that you have found offensive somehow. Not long before you told me that we didn't argue enough. Make up your mind, don't keep explaining it wrong. don't wanna lose you now. I don't wanna lose you now. I don't wanna lose you now. I don't wanna work it out. I don't feel so wrong, but I'm the sea and the tide that binds us together. I'm not able to move, and I'm stuck to the things I was before I fell in love with summer day with my head in the sun. The world seems alright, I got enough on my mind, but just hold me tight, and I know it for sure. This is a perfect day, and please don't take my love away. I got my head in the sun. Oh, you lift me up to where I belong, and I know, I know I. With flowers and we'll do till we go with my head in the sun. The world seems alright, I got enough of my mind, but just hold me tight, and I know it for sure. This is a perfect day, and please don't take my love away. And please don't tell me I was wrong all that time, and please. Don't tell me I was wrong all that time. But I'm please, am sorry. I'll find us together. I'm not able to move, cause I'm stuck to the things I was before I fell in love with a summer day. I got my head, I got my head, I got my head in the sun. I got my head and got my head. I got my head, head, head on the sun. Woo! I got my head and got my head. I got my head, head, head on the sun. I got my head and got my head. I got my head, head, head on the sun. And with my head in the sun, the world seems alright. I got enough of my mind, but just hold me tight. And I will know it for sure, this is the perfect day. Summer Day van Close-Up. Nou, Summer Day, daar hebben we volgens mij de afgelopen tijd genoeg ervaring mee gehad. Voor de mensen die webcam kijken, ik ben zo rood als een kreeft. Mijn hoofd is <laughs> echt vuurrood. Het is ook geen aanrader om nu eigenlijk de webcam aan te zetten... mocht je in één keer geïnteresseerd daarin zijn. Eh, ja, Close-Up piepjong bentje, We spraken ze nog even kort in de uitzending. Wil jij je even voorstellen? Hallo, ik ben Jasper, eh, de drummer van Close Up. En daar zit iemand naast je. Hoi, ik ben Sam en ik ben de zanger van Close Up. Jasper en Sam, uh, laat ik de vraag aan eh, Jasper stellen. Ehm, jullie zijn winnaars van de kunstbende Utrecht en de Urban Talent Award. de logische vraag is, gaat het lekker? Ja. <laughs> ja? ja simpel antwoord. De lijn omhoog, jullie stonden geloof ik recent nog op Appelpop, zag ik. Ja, yep, dat klopt. Dat is geen lullig podium. Nee, zeker niet. Dat is in Tiel, dat noemen ze volgens mij de afsluiting van de festivalzomer. Hoe groot was dat podium? Eh, Redelijk groot. Redelijk groot. Ja, dat was eh, prima te doen, ja. ja dat was een mooi podium. En hoeveel mensen stonden er dan voor je neus? Poeh, eh, een paar honderd, zou ik zeggen. Het was natuurlijk het begin van de dag, dus we moesten openen. Dus het eh, was niet alsof je een eh, gigantische festivalweide hebt... maar er waren wel zeker wel een paar eh, honderd mensen die echt stonden te springen en te zingen. Dus, ik ken bands die bij ons in de studio zijn geweest... die hadden gesmeekt om een paar honderd mensen voor hun neus. En dat zegt niks over hoe goed ze zijn, hoor. Ja, precies. Nou, nou, zoveel <laughs> mensen luisteren er ook. Dus ik zou zeggen, sla je slag nu even. Dan gaan we, eh, gaan we door, gaan we jullie weer terugsturen. Nou, dat is wel een beetje lullig, want jullie zitten goed. net. Nu dan daarachter, uh, dan kun je achter je instrumenten plaats gaan nemen. Doe dat nu. Ja. Eh, mochten mensen denken, wat is er in de studio aan de gang? waarom ben je zoveel aan het praten en het aan het uitleggen? Dat kun je ook gewoon zien op de webcam via radio1.nl. Dan zie je die jonge, frisse jongens. Ik ben eigenlijk ook benieuwd hoe oud ze eigenlijk zijn. En die gaan dan nu een liedje spelen. Jongens, welke is het? Hoe heet die? Hoe heet het nummer? nummer? heet Oktober. Oktober. En er zit een beetje galm op de microfoon. Dat geeft niks. Dat is alleen maar goed voor het, eh, voor het nummer straks. Oké, we zijn er klaar voor in september, oktober. Hier zijn ze, de jongens van Close Up. I know I changed a lot from fear of being less than you deserve. And I shut real tight all these feelings I had to hide. And what's up is bound to be the first to go. Won't you go? Oh, oh, oh. When you know how much you mean to me. I'm a man of many faces. You don't know me but all I really wanna say is that I love you very, very, very, very much. Uh-uh. So, my boss can have my frown, and the search can take my clown, but keep my heart so close to you. And I'm Sick of all these and Pretends I discuss Cause I just wanna wear the one you love Won't you go Where you know how much you mean to me I'm a man of many faces You don't know me But all I really wanna say is that I love you very, very, very, very much should say. Cause I just can't trust my love when it comes to the next day. But now I am October and now I am in love. There's 30 days left, so please, let's make some love. But I really wanna change just to spend some time with you. De laatste klanken van eh, oktober van de band Close-Up. U luistert naar eh, Nog Steeds Wakker, de muzieknacht. Het beste wat eh, bij ons in de studio gespeeld heeft van het afgelopen jaar. Gewoon nog een keer allemaal op één hoop. Zometeen het uur nog Swinder, een singer-songwriter uit Groningen. En La Corneille en het leuke bandje My Blue Van. Dat onder andere. Ja, maar eerst gaan we naar een, eh, zangeres die eh, de volgende dingen in het vooruitzicht heeft. Ze doet mee aan de Grote Prijs van Nederland. Singer-songwriter Dear John en zij hebben een cadeautje gegeven... omdat het allebei zo tof vinden dat ze meedoen. Er is een goede review geschreven over haar. Ze zit bij Kortonville. Ze mag optreden in Leiden, in Amsterdam, et cetera, et cetera. Kortom, ze is heel happy. Andy heet ze. En Andy heeft een heel vrolijk liedje en die heet Sometimes. Sometimes I wonder how you are and how you have been. And if you, if you one day. the gray hairs. Can you still count them on two hands? All the time induced to multiply are counted and five. taking our loss was the only way to go, the only way. But sometimes you long back for sometimes, sometimes while walking stairs. Do you still skip every third step. Your chicken dance still make the people smile. Your silly entry still host your life. Do you care about where I live? You still wear these worn out chucks that I gave. Or did you frame them like you said you would? How I bet you could. taking our loss was the only way to go. But sometimes you long back for sometimes, sometimes good times, sometimes, sometimes, but a memory. work proved pointless. Taking our loss was the only way to go, the only way. Memory lane has been closed a long time ago. Road work proved pointless. Taking our loss was the only way to go, but sometimes. good times sometimes, good times sometimes. Sometimes. De beste live muziek tot 6 uur bij Omroep WNL op Radio 1. weegt wat meer op de muziek. Wil ik steeds een kanoot kiek. Wil wel meer die broten durf. Mijn kruk nooit te verloten. Als ik er gooi, erop afgooi is. Kaas groot dat ik afgooi. marie Die vergeet ken ik nooit. U Anne-Marie die vergeet, ik ken ik nooit. Bin danseres, hij zegt, ben linig, morelennig en ik mag die best. En ik kon zeker niet leuk. Kijk me liek in de ogen, zegt, pak die bal op in mijn koord en toont hun wie bij me koord. Annemarie. Die vergeet een keer ik nooit. Uw Annemarie. Die vergeet een keer ik En als die dit nooit moest, zou ik altijd voor die groen. En elke morgen wakker worden en denken bij mezelf, oeh Annemarie. zei Annemarie. Die vergeet, die ken ik nooit. De Annemarie. Die vergeet, die ken ik nooit. De Annemarie. Die vergeet, die ken ik nooit. En dat was Swinder met Annemarie. En eh, nou ja, goed, ik weet niet hoe doel zit, uh, eh, Anne, maar ik vind, ik vind dit dus... <laughs> dit vind jij. ik, ga, ik ga hier altijd automatisch aan meedoen, een beetje plat praten en zo. Hè? Niet dan, jij niet? Je komt ook een beetje uit het noorden, toch? Ja, maar ik eh, ben eh, dat accent een beetje afgeleerd. Nou, doe maar zo, jongen. Nee, <laughs> hij komt in ieder geval helemaal uit het noorden, uit Groningen. En onze Groningse vriend Martijn Middel, die normaal gesproken dinsdagnachten hier eh, rond deze tijd zit... die zei op een gegeven moment, dit bandje, dit bandje moet je hebben. En toen twee weken later ook nog eens een andere Groningse technicus hier... die rondliep, zei... Swinder, Swinder moet je echt uitnodigen. Dachten wij, nou, dan, dan moet het wel. We hebben zeker geen spijt gekregen. Nee, nee want ook een man met een krachtige baard. En weer een krachtige baard. Die doen het goed in de, de popscene van Nederland. Eh, eh, zometeen nog een nummer van uh, Swinder. Maar laten we eerst even luisteren naar wat deze beste man allemaal te zeggen heeft wil ik graag even gelijk uit de, doek doen. Jij bent Bas van Swinder, maar wat is Swinder nog meer? Wie zijn er nog meer, normaal gesproken, erbij? Swinder eh, eh, is mijn, eh, is mijn bandnaam. En waarmee ik ook solo dus ja, daar speel ik ook solo dingen mee. En ik heb er een band mee. ik, heb nu ik heb nu Gijs mee. En ik heb normaal zijn we met z'n vieren. En dus Gijs van Veldhuizen, Daniel de Jong en Bastiaan Slichter. En ikzelf. En Swinder, dat betekent zwerver. In het Oud-Gronings. In het Oud-Gronings. En uh, van waar die eh, verwijzing? Nou, ik spreek dus eigenlijk geen Gronings. En toen ik hiermee begonnen was, toen, nou ja, dan moet je toch teksten schrijven. Dus dan moet je er iets op vinden. Dus ik ging naar de bibliotheek, gewoon zoals je dat vroeger ook deed. Ik was er heel lang niet geweest. Mhm. En eh, ik had een, 19e-eeuws woordenboek en een iets nieuwer woordenboek. Maar het laatste Gronings woordenboek is 1924 of zo. Dus het, het loopt allemaal een beetje achter daar. Ja. En eh, een beetje bladeren en kijken naar mooie woorden. En je kan, kan, kan ik hier wat mee? En toen kwam ik Svinder tegen. En ik vond het wel... Het, zeg maar, het is wel chronisch. maar het klinkt niet heel chronisch. Het is niet eh, of je de voederbeatles of de, weet ik veel... Het, het, zeg maar, het klinkt niet zo dorps of zo. Nee, helemaal niet zelfs. Maar je hebt uh, eh, Swinder nu gekozen, je hebt een woord uitgezocht. Maar als je daar echt zo serieus eh, in die taal bent gaan verdiepen... heb je dan ook het idee dat die taal dat dat nu aan het verdwijnen is... en dat er zo lang geen woordenboek nou, is geweest, dat dat jammer is? Ik vind het wel jammer. Helemaal, het, ja, Gronings wordt nog wel veel gesproken. Je hebt, ja, je hebt bij ons in de... ja, ik kom uit de stad Groningen. Mhm. En daar wordt nog wel... Er is een stadjes eh, Gronings. Dat is een iets aangepastere versie, zeg maar. En in de provincie wordt nog wel heel veel, heel veel Gronings gesproken. Maar de mensen die ik ken eh, van mijn leeftijd en ook eh, waarmee ik gestudeerd heb... of waarmee ik in bands eerder heb gespeeld en zo... die spreken allemaal helemaal niet Gronings. Nee. En ik vond het wel jammer, want ik vind het wel als je het... Als je het echt mooi doet, dan is het al een mooie taal. Je kan ook mooi in zingen, het heeft hele mooie klanken. Maar er wordt gewoon, ja, weet ik veel, het leeft niet meer zo onder... Uh... hoe, hoe belangrijk is het voor jouw muziek dat het in het Gronings gezongen is? Mm, het gaat mij altijd om het liedje. Ik wil gewoon popliedjes maken. En dat leek me nu een leuke insteek om dat in het Gronings te doen. Maar het, het ik ben niet dat ik een of andere kruisvaart... Eh, of kruistocht aan het houden eh, ben. Eh. Nou ja, ik, ik zie het wel even op je site kijken. En dan zie je dat je in Vlieland op Vlieland speelt bij Heerkamps de Summer. Maar dan Bevrijdingsfestival Groningen. En dan de bundelpresentatie in Groningen. En dan Bouwfest in Winsum, dat ook in Groningen is. En dan nog een optreden in Leeuwarden. Mhm. Je wilt toch uiteindelijk toch ook een beetje richting... Nou, nu zit je in de Randstad in Hilversum. Maar je, wil je niet groter hitparades. Eh, en, of nee, hoeft niet per se hitparades, maar in ieder geval ook in de rest van Nederland bekend worden. Eh, nou, het is mooi, maar het was, ook, het was ook al een beetje uit praktische overweging. Ik dacht, als je het Gronings zingt, dan ben je over nu weer thuis, zeg maar. <laughs> ja, ja, dat is waar. Tot aan de geld. Ja, dan zit je weer in Hilversum, midden in de nacht. heb je er al speed van? Nee, eh, nog geen speed. Ja, en speed, is dat oud-Gronings of Gronings? Dat is gewoon Gronings. Oh, gewoon Gronings. En Drents. En Fries. Ja, precies. Eh, en, en, het is ook een goed middel voor, eh, om wakker te blijven de hele nacht. Ja, zo kun je hem ook opvatten. Ga even naar de, andere kant, eh, naar de andere kant van de studio. Althans, dat is twee meter hoor. Dat kunt u allemaal volgen via radio1.nl. Speed, we hadden het erover. Dat is de titel van het, van het laatste liedje dat ze gaan spelen met z'n tweeën. Speed dus met S-P-I-E-T. Voor u Denk dat wij andere zaken promoten. Hier zijn ze, de band Swinder, met het nummer Speed. 3, 4. verleden als ze zei mijn lijf, ik wacht op die, ik nijd dacht aan die. Ik ben er zo vaak net zo reden, met bokkels en de vlinders, want ik kan bij die nooit vinden. Oh, nou heb ik spit. Hoorn op mijn hoofd, nou heb ik spit. Hoorn op mijn hand, ik heb spit door in die tand dat ik die al in de gaten mis. En ik ging geen ei meer belden, want elke naai bleef thuis. En zij keken televisie met z'n buiten in een snuggie. Naast de bank, dus door de buggy. Joggingbox en kool. Oh, nou heb ik spit. hoort op mijn hoofd, nou heb ik spit. Gewoon op mijn hand, ik heb in mijn tand. Dat ik die al in op vakantie, waardoor ben ik wel aan touw. Maar alles is al boekt, met kind, karon en vrouw. Lekker all inclusief met je ribben in de op het straat. Rode draad, oh nou heb ik spit. Het horen op mijn hoofd, nou heb ik spit. Het horen op mijn handen, ik heb spit door in mijn Dat ik die alleen maar ik die al in een gracht verlies. Alleenig en ook dakloos achterleef. <laughs> dakloos en ook zwanger <laughs> Oh ja, nu weet ik het weer hoe die eindigde. Ja, <laughs> ja, ik, weet hoe die eindigde. Super grappig. Ik ga je echt heel goed op, jongens. Ik vind het echt een fantastisch bandje. Ik ben echt een enorme fan. Speed van Swinder. Eh, ja, voor het volgende nummer... We gaan, we gaan een stukje, stukje ja, persoonlijke noot toevoegen aan deze uitzending. Anne de Jong, wat heb jij met Hit Me TV? Ja, ik heb eh, jarenlang een trauma gehad met uh, Hit Me TV. Ik weet niet of we de tijd voor hebben om dat even hier... Eh, het is natuurlijk niet een soort Ik strijk over mijn hart, laten we zeggen... Neem een minuutje. Nou, goed. Een jaar of zes geleden, toen was Hit Me TV een opkomend bandje. Hadden een hit. Maybe the Dance Floor heette die hit. En ik was helemaal fan vooral van het nummer. En ik dacht, ik heb de nieuwe Beatles ontdekt en zo. En ehm, ik werkte toen bij de lokale radio het eh, programma Ajeto bij Omroep O3 in Oostellingwerf in Friesland. En eh, mijn allereerste bandinterview zou zijn met de zanger van uh, eh, TV. En ik mocht zijn telefoonnummer niet hebben van de manager. Hij zou mij bellen om half tien precies een uitzending. En ik zou de platen onderbreken als hij zou bellen. En alles, alle egaars zou ik hem ontvangen. Maar om half tien belde hij niet, om kwart voor tien belde hij niet. En om tien uur, toen het programma afgelopen was, liep ik gedesillusioneerd de studio uit. En had ik alles afgezworen met Hit TV... Want die man die was me gewoon vergeten. En eh, toen opeens, ongeveer anderhalf jaar geleden, kwam eh, de muziekredacteur naar me toe. En die zei, ik heb nu een leuk bandje. Hit Me TV had vroeger een hitje en nu een nieuwe plaat. Ja, dat zijn de nieuwe Beatles, dat werd natuurlijk nee, tegen ja, gezegd. Nee, dat zei hij niet. Oh. Maar eh, <laughs> ja, en ik dacht, mooi, dan kan ik even een appeltje met ze schillen. en toen kwam hij, kwamen ze binnen en ik was met, van tevoren met ze aan het praten. En ik vertelde dit verhaal zo. En ze echt duizend keer sorry gezegd. Hij schaamde zich echt anderhalf jaar later. Ik had het hem gelijk vergeven. Maar de afspraak was dat ze alleen maar muziek zouden spelen van hun nieuwe cd. En dus niet Maybe the Dancefloor, Maar ze waren zo aangegrepen door dit hartverscheurende verhaal natuurlijk. Ah. Dat ze uiteindelijk als laatste hebben gezegd... nee, Anne de Jong, speciaal voor jou, Maybe the Dancefloor En toen hebben ze gelijk alles weer een klein beetje goed gemaakt met me. Maybe the the best place to look for it once more. Smile with a pale face. Hey, how lovely to see you again. Eyes all over a face, all over again. You said passing on now. You said passing on now. Don't just stand there dancing. The girl, the girl. us it will. With a bad sense of timing, smile with a pale face. Hey, how lovely! Eyes all over face, all over again. Is it? Hope you take no offense. Thought you were up for this all alone. There ain't no answer in this song. In fact, it's making it die. she could tell, she could see. He had not. got no even een heel rustig en breekbaar nummer van de band La Corneille uit Utrecht. Dat was Wally Tom. Uh, La Corneille heeft eh, nou, de afgelopen jaren, mag ik wel zeggen, een, eh, een klein beetje een, een track record opgebouwd. Ze hebben Angus Stone gesupport. Ze hebben een aantal prijzen gewonnen onder de Clash of the Titans en de Utrecht Pop Awards. En ja, ze stonden een tijdje geleden bij ons in de studio. Nou, dat klonk goed. Ja zeker. klonk het ook naar meer. Dat vraag nou Ja, zeker. Dat is, is, natuurlijk heel erg handig, want dat, eh, dat volk... Eh, geluid dat ze laten horen. Dat hebben we meer gehoord ook s'nachts. En dat is ongekend populair in Nederland. En zij zijn er misschien wel een van de betere in. Ze dus hebben het in ieder geval heel goed eh, onder de knie. Ja, en dat terwijl ik eerlijkheidshalve, sorry jongens... was ik deze band al een beetje vergeten tot ik ze weer hoorde. En toen dacht ik, het is wel echt heel goed. Ja. Laten we daarom naar nog een nummer luisteren. Zometeen My Blue Van op Radio 1 en Emiel Landman. Maar eerst Smalltal. Dit is La Corneille. I wish I were a big man. I would climb the wall. Oh, oh. oh. And I wish I were... small everybody on this lazy afternoon. All I can do seems to wear me out. strangely, I changed my mood just by just as another day tomorrow. There's another day tomorrow. Yeah, yeah, riding on my port side. nummer vanavond wat mij betreft, of vannacht... wat mij betreft <laughs> nog een paar keer opnieuw mag worden gedraaid... is dat deze wil. Dit is echt mijn absolute favoriet van de komende nacht. Ehm, en toch vragen we ons eigenlijk één ding af. Waar komen deze jongens vandaan? Eh, de band komt niet uit Brabant, de band die bij ons te gast is. Want die komen, eh, als het goed is, uit eh, Utrecht. Althans, dat zeggen ze, want op die manier doen ze mee met Utrechtse popwedstrijden. Maar we hoorden net al dat één van de bandleden eigenlijk in Nijmegen woont. Mag dat zomaar? Dat, dat, denk ik wel. Eh, zeker eh, bij het, inschrijven voor competities. Vaak hangt er een voorwaarde aan dat eh, slechts een deel van de band uit een bepaalde stad hoeft te komen. En, ja. ja. in dat geval, in ons geval is twee derde Utrechts. Dus nou ja, Valt mee. genoeg om mee te doen aan de Utrecht Popprijs in ieder geval. Dennis, Bas en Freek, dat deden jullie ook met succes hè, met My Blue Van. Meedoen aan de Popprijs, want jullie wonnen vorig jaar dan de, de, de, de publiekprijs ook. Dat is eigenlijk de mooiste toch? Eh, ja, zeker met de iedereen die de publieksprijs wint, dat die de mocht is. <laughs> nou, maar wel met de wetenschap dat, eh, ja, dat er zeker niet zoveel mensen uitgenodigd waren... als dat er eh, op ons gestemd hadden. Dus, dus dat, was, dat was heel mooi en heel vlijend. Dus ja, dus die pakten we mooi mee. En ja, dat heeft ons eigenlijk ook wel weer wat verder gebracht in onze muzikale nou, carrière. Want nu een album. Ja, Klopt, We hebben een album uit sinds februari. We hebben het gepresenteerd in de Echo. Het was uitverkocht met, uh, met La en O Brave ook hm. eh, die avond. En eh, ja, dus we zijn volop een promotie aan het maken. Hoe heet het album? As Colors Change. En eh, ja, we, zijn druk bezig. Ja, nu hebben we natuurlijk drie liedjes gehoord. Jullie gaan er zo meteen nog eentje spelen. Eh, dit is een akoestische set. Waarin verschilt dit van wat mensen op het album eh, kunnen verwachten? Nou, dit is akoestisch. Dus normaal gesproken spelen we het grootste deel zo niet alles elektrisch. -huh. We hebben ook nog een paar pianoliedjes. Die, eh, die piano hebben we even lekker thuis gelaten. <laughs> Past net niet hier. Nee, en eh, eh, dat is het belangrijkste verschil. Dus ja, elektrisch. Precies, het volumeverschil denk ik vooral, ja. ja, je kan in zijn studio natuurlijk veel meer, veel meer toevoegen... wat je, wat je live niet altijd kan. Hè. Je bent maar met z'n drieën en in de studio kan je extra lagen opnemen. En, ja. Please close your eyes, what I'm gonna do to you... ain't gonna be pretty. Please, please, please close your eyes. It ain't gonna be pretty. just one. gonna be pretty. Oh, do what you do. Mr. the do to you. It ain't gonna be pretty. It ain't gonna be, no, it ain't gonna be. Please close your eyes, cause when I'll be done with you, there ain't no more kicking. what you do. Whatever you do, whatever you do, whatever you do, and let it be pretty. My Blue Van. Please Close Your Eyes. Onze technicus ging helemaal uit zijn plaat. Jammer dat daar geen webcam op staat. Ik ook, ja, ja, ja, ja. Het album staat op Spotify. Ik heb hem vandaag al, eh, voor zover dat mogelijk is, online grijs gedraaid. Ja, wat kan er nog meer over gezegd worden? Eigenlijk helemaal niets. <laughs> Tot eh, de klok van vijf uur gaan we alleen nog muziek draaien van Emiel Landman. En dat is een man met eh, veelzijdig, kan ik wel zeggen, want hij heeft afgelopen maand in Chicago gespeeld. En in augustus is hij met een tour bezig over de Nederlandse schiereilanden. Ja, dat moet je ook maar willen. Ik zag ook dat hij in Berlijn heeft gespeeld. Ik, Ach, eh, man. Oh, die, de wereld over. Maar nu dus te zien eh, in eh, onze... Uh, ja, te horen, op, op, op, de, op de eilanden. Je moet naar Terschelling, de Waddenzee, dat is een boot. Schiermonnikoog, Ameland. Of vooral luisteren naar Radio 1. Zometeen Leaves van Emel Landman. Maar eerst A Bargain Between Beggars. shadows may give way. And all your sad related questions fade. Right about here, I'm sure this day is done. dream from the depths of the heart. i beg, steal, or borrow your love. i dream from the depths of the heart. Consider this a bargain between beggars but beggars. I have become. beste live muziek tot 6 uur bij Omroep WNL op Radio 1.